het NOS nieuws van 8 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Het kabinet tilt niet zo zwaar aan artikelen van het Turkse staatspersbureau... over organisaties in Nederland die banden zouden hebben met de Gulen-beweging. De artikelen zijn op het eerste gezicht gebaseerd op berichten in de Nederlandse pers... over ouders die hun kind van een vermeende Gulen-school hebben gehaald... zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije ziet de islamgeleerde Gulen als het brein achter de mislukte staatsgreep. Buitenlandse Zaken wijst er nog eens op dat stigmatisering of intimidatie van Gulen-aanhangers onacceptabel is. Bij een zelfmoordaanslag in de buurt van het presidentieel paleis in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien mensen omgekomen. Andere bronnen spreken van 26 doden. Ook zijn er meer dan 30 gewonden, onder wie enkele ministers. Een vrachtwagen met explosieven ontplofte net buiten de paleispoort. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Mogadishu is opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab. De Franse minister van Economische Zaken, Emmanuel Macron, heeft ontslag genomen. Officieel is er geen reden gegeven voor zijn vertrek, maar in Parijs doen geruchten de ronde dat hij wil meedoen aan de komende presidentsverkiezingen. Macron is een criticus van president Hollande, al zijn ze beide lid van de Socialistische Partij. De taken van Macron worden voorlopig overgenomen door minister Sapin van Financiën. Acht van de dertien regionale omroepen voelen er niets voor om samen te gaan. Daarmee staat het hele hervormingsplan op losse schroeven. De besturen van de acht omroepen zijn bang om hun onafhankelijkheid te verliezen. De ondernemingsraden van de vijf andere omroepen hebben een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Dekker. Een woordvoerder van de staatssecretaris wil niet te veel zeggen over de ontstane situatie, maar de geplande bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroep gaat volgens hem gewoon door. Het weer, het is vanavond helder en droog. Vannacht is er kans op mistbanken en nevel. Het koelt af tot ongeveer 12 graden. Morgen schijnt de zon volop en is het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré zapata lo que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema el amores cuando se embala su vela, cuando se embala motores.